Luisteren naar Charlie Parker met The Bird. We gaan verder met um, Louis Jordan. Een geweldig figuur, ook uit de jaren 50. Hij heeft een eh, aantal fantastische nummers opgenomen... waar je fantastische verhalen eigenlijk in hoort. U gaat luisteren naar twee nummers van hem. Het komt van Jiving eh, with Jordan... The Saturday Night Fish Fry. Het eerste nummer wat ik ga draaien is... Ehm, you Dyed Your Hair Chartreuse. En het tweede nummer heet School Days. Louis Jordan. gal, you're a pug nosed cutie, sweet as Charlotte Russe. You got big blue eyes, so I ask you why. Have you dyed your hair chartreuse? Chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse. Though you think it's mighty cute, just wait till right and tell you're Shaddai, Joel, Chartreuse. Chartreuse. Chartreuse. Chartreuse. Chartreuse. Though you think it's mighty cute, just wait till I write and tell your ma that Shaddai, have Chartreuse. In the days of old nights were colder and the girls were true of blue. Just think what Paul would have said to Ma had she dyed her hair chartreuse. Chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse. Though you think it's mighty cute, you went too far in that beauty booth when you dyed your hair chartreuse. we lived on Chestnut Street. When you wore pigtails and ginger ale was your most favorite treat. You're a big girl now, so you think it's cute to being fast and fancy loose. But you went too far in that beauty booth when you dyed your hair chartreuse. Chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse. Though you think it's mighty cute, just wait till I write and tell your mom that you I your hair chartreuse. Chartreuse, chartreuse, chartreuse, chartreuse. Though you think it's mighty cute, but just wait till I write and tell your ma you didn't like black, you didn't like red, you hated blondes. Well, it's no use. You got mad and dyed your hair. Deze was natuurlijk speciaal voor alle scholieren die morgen weer naar school moeten. Maar alle mensen moeten natuurlijk ook gewoon gaan aan het werk morgen. Ehm, we gaan verder met Artie Shaw, de big band leader. Hij heeft natuurlijk heel veel albums opgenomen met hele verschillende big bands... in de jaren 40, 50. En een van de grote artiesten die met hem meespeelde in de begin jaren 40 was Roy Eldridge. U gaat luisteren naar twee nummers. No One But You en Mysterioso Take One. Artie Show featuring Roy Eldridge. U luistert naar Artie Show. We gaan verder met een eh, heel ander soort nummer. Uh, veel verderop in de tijd, namelijk uit 2012. Eh, het album World Without Form komt van Engelse artiest Ned Burshall. Hij is een saxofonist die maakt echt mooie muziek. Die soulvol is, die mooi, een, een gevoel heeft van spiritualiteit. En u gaat luisteren naar The Black Ark van Nat Burshall. net per show nog even hoort... is het voor mij tijd om aan te kondigen... Ehm, dat we zo direct aan het laatste nummer gaan beginnen... van, eh, van CFM Jazz voor vandaag. Maar eerst wil ik nog even aandacht vragen... voordat eh, wij als CFM Jazz uitbreiding van ons team zoeken. Mocht je interesse hebben in jazz... vind je het leuk om iets te doen met jazz... neem even contact met ons op via de website van CFM Zandvoort... en we kijken wat, eh, ja, wat we kunnen betekenen voor elkaar is veel mogelijk. En uh, wij leiden je op in, eh, in zo'n team en begeleiden je. Laatste nummer wat ik ga draaien voor vandaag eh, is ook een bijzonder nummer. Dat komt van het album The Abyssinian Mess. Het is gemaakt door Winton Marsalis. Hij heeft in 2013 ehm, een, ehm, een album opgenomen live in het Lincoln Center. En The Abyssinian Mass is een, ehm, is een ja, compositie die herinnert de 200ste verjaardag van het Haarle Harlems Abyssinian Baptist Church. Dat was in 2008 en eh, Winter Marsalis heeft er een eh, compositie van gemaakt... eigenlijk met het idee om een kerkdienst ehm, in, in een jazzalbum te verwerken. Hij heeft daar allerlei verschillende nummers voor, eh, voor gemaakt. Hij wordt erin natuurlijk vergezeld door een, een, een, ehm, een koor en door een, en door een dominee. We gaan luisteren naar We Are On Our Way. Winter Marsalis samen met Damien Sneed en de Coral Le Chateau.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 Partijen in de Tweede Kamer willen dat wel. Schippers zegt tegen NRC Handelsblad dat het verplicht meebetalen noodzakelijk is om de zorg in ons land betaalbaar te houden. Afschaffing kost volgens haar 3,7 miljard euro en daardoor zou de ziektekostenpremie enorm stijgen. De VN is bedroefd en teleurgesteld dat een hulpconvoi van de VN nog steeds niet naar Aleppo is vertrokken. De 20 vrachtwagens wachten al ruim een week aan de Turk-Syrische grens op toestemming om naar Aleppo te rijden. De kans dat de Syrische regering alsnog toestemming geeft lijkt klein. Het staakt het vuren wankelt. In het oosten van de stad zitten nog altijd 275.000 burgers vast tussen de strijders. Ze hebben geen voedsel, water of medicijnen. McDonald's moet mogelijk een half miljard dollar betalen aan de Europese Unie. De Amerikaanse multinational krijgt mogelijk een forse naheffing van Brussel. De fastfoodketen wordt onderzocht op belastingafspraken. De politie in Duitsland heeft een man opgepakt die supermarktketen Coop zou hebben afgeperst. Hij werd in Kiel in Noord-Duitsland van zijn bed gelicht. De verdachte wilde 3 miljoen euro van de supermarkt. Om die eis kracht bij te zetten dreigde hij vergiftigd voedsel te verspreiden bij scholen. Op een schoolplein in Kiel werd marsepein gevonden met een stof waarvan mensen ziek kunnen worden. Ook zou de Duitser bommeldingen hebben gedaan. Internationale brandstofbedrijven maken in Nederlandse en Belgische havens giftige diesel en transporteren die naar Afrika. Een Zwitserse organisatie heeft daar voor het eerst bewijs over gepubliceerd. De brandstof is goedkoper om te maken dan zuivere diesel en bedrijven komen zo van hun gif af. Volgens de onderzoekers is dat onwettig. De bedrijven komen ermee weg omdat er nauwelijks milieunormen zijn in de Afrikaanse landen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe een beetje zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen mannen.